Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij het zogenoemde primaat van RTL ging het er de afgelopen avond af en toe fel aan toe. Onder leiding van Frits Wester discussieerden VVD-leider Rutte, SP-voorman Roemer, PVV-leider Wilders en PvdA-leider Samson met elkaar. Vooral Rutte en Roemer zochten de confrontatie. Zo verweten ze elkaar dat ze de zorgkosten voor gewone mensen laten oplopen. Rutte denkt dat Roemer mensen gevangen houdt in een hoge uitkering. Roemer verweet Rutte dat hij werkende armen creëert. Maar veel verrassingen bracht het debat niet. Kijkers konden op een website van RTL de winnaar aanwijzen. En daarbij koos 51% voor Samson, 34% voor Rutte, 9% voor Wilders en 6% voor Roemer. Een groot natuurgebied op Curaçao is vervuild met olie. Drie toeristenstranden aan de zuidwestkant van Curaçao zijn vervuild. De olie komt waarschijnlijk uit een tank van de olieoverslagplaats aan de Bullenbaai. Volgens omwonenden stroomt er al een week olie het natuurgebied binnen. De overheid van Curaçao en de Venezolaanse oliemaatschappij PDVSA zouden pas hebben gereageerd toen een milieuorganisatie onder meer de NOS had ingelicht. Schoonmaakploegen van de raffinaderij zijn bezig de olie op te ruimen. De precieze omvang van de vervuiling is nog niet bekend. Het Amerikaanse leger heeft in Pakistan een extremistische leider gedood, Badruddin Haqqani. De leider wordt met zijn netwerk verantwoordelijk gehouden voor verschillende aanvallen op buitenlandse militairen in Afghanistan. De extremistische leider zou met een onbemand vliegtuigje zijn gedood. De Taliban die met het Haqqani-netwerk samenwerken ontkennen dat hij dood is. Israëlische militairen hebben de afgelopen jaren veelvuldig Palestijnse kinderen mishandeld in de bezette gebieden. Dat staat in een rapport met getuigenissen van tientallen Israëlische ex-militairen. Militairen zouden Palestijnse kinderen hebben achtervolgd na botsingen tussen Palestijnse betogers en het leger. Het weer nevelig en plaatselijk mist met minimaal rond 10 graden. De komende dag overwegend droog. Verder periode met zon en weinig wind bij een middagtemperatuur rond 22 graden.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 ZFM, Text TV, op kanaal 45. my sun. You were my earth. took a chance Made other plans But I bet you didn't think That they would come crashing down No These things people told me keep messing with my head. Should have picked honesty, then you may not have thought. Don't have to say, don't have to say that you did. I already know. I already know. Uh, there's just no chance. No chance. And me. And don't it make you sad? damage is done, so I guess I believe that. Oh, yeah. Damage is done, so I guess I believe that. Oh, yeah. Damage is done, so I guess I believe that. Oh, yeah. Damage is done, so I guess I beat you.